Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat zich in Nederland melden voor asiel... is in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen. Het zijn er bijna duizend meer dan in het eerste kwartaal... blijkt uit cijfers van het CBS. In vergelijking met een jaar geleden werden er bijna 600 meer eerste asielverzoeken ingediend. Ook kwam er vergeleken met het eerste kwartaal meer familie van statushouders naar Nederland. Het gaat vooral om familie uit Syrië, Iran en Eritrea. Vergeleken met vorig jaar lag het aantal van deze zogenoemde nareizigers dat naar Nederland reisde juist lager. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gaat familieleden van patiënten uitnodigen te helpen met zorgtaken. Het ziekenhuis wil zo testen of het de werkdruk van de verpleging kan verlagen. Familieleden die zich aanmelden leren bijvoorbeeld hoe ze een katheter moeten verwisselen of een injectie moeten geven. Het Sint-Antonius ziekenhuis start dit najaar met de proef. Henk Krol wil terugkeren in de politiek en staat bij de komende Tweede Kamerverkiezingen als tweede op de lijst bij BVNL. Die partij, van Wiebren van Haga, verwelkomt de oud-50-plus-lijsttrekker als de stem van de vergeten ouderen in Nederland. In 2020 vertrok Krol bij 50PLUS vanwege een intern conflict. Een jaar later haalde hij met zijn eigen lijst niet genoeg stemmen voor een zetel. De grote knipperende X bovenop het hoofdkantoor van het voormalige Twitter... moet van de gemeente San Francisco worden weggehaald. Eigenaar van het sociale medium Elon Musk heeft namelijk geen vergunning aangevraagd voor de knipperende X. De gemeente zegt dat er 23 klachten zijn binnengekomen van omwonenden... die last hebben van het felle licht of twijfels hebben over de veiligheid van de grote lichtgevende letter. Het weer, vannacht bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 15. Morgenochtend felle buien met kans op hagel en onweer. Dan is code geel van kracht in het noorden, midden en oosten van het land. Smiddags kan de zon doorbreken.